4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De lokale verkiezingen in Hongkong zijn zonder grote problemen verlopen. Ruim 4 miljoen kiezers konden hun stem uitbrengen voor districtsbesturen. De opkomst was veel hoger dan gebruikelijk. Voor de stemlokalen stonden lange rijen. Rond het middaguur was de opkomst al ruim 60 procent. Veel inwoners van Hongkong zien de verkiezingen als boodschap aan China... dat Beijing zijn greep op Hongkong niet mag verstevigen. Twee inwoners van Axel in Zeeuws-Vlaanderen zijn de afgelopen dagen tot twee keer toe belaagd met zwaar vuurwerk. Hun huis en hun auto zijn zwaar beschadigd. Vannacht ontplofte zwaar vuurwerk bij de voordeur. Donderdag werden de motorkap en de voorruit van hun auto met vuurwerk vernield. Niemand raakte gewond. De politie van Axel heeft nog niemand aangehouden. De Amerikaanse autofabrikant Tesla zegt al 150.000 bestellingen binnen te hebben... voor de nieuwe zogenoemde Cybertruck... ondanks de rampzalige presentatie van de nieuwe elektrische pick-up afgelopen vrijdag. De naar zeggen onbreekbare ruiten van de Tesla sneuvelde... toen een metalen kogel het gepantserde glas versplinterde. Maar ondertussen loopt de bestelling van de futuristische auto storm... al dus topman Elon Musk op Twitter. Zonder advertenties en zonder betaalde aanbevelingen. De Cybertruck kost zo'n 36.000 euro en verschijnt eind 2021 op de markt. En de musical Soldaat van Oranje heeft vanmiddag de 3 miljoenste bezoeker verwelkomd. De voorstelling wordt al ruim 9 jaar opgevoerd in de theaterhangaar bij Katwijk... en is de langstlopende musical van Nederland. Soldaat van Oranje vertelt het waargebeurde verhaal van verzetsman Erik Hazelhoff Roelsema. De musical loopt sinds 2010 en wordt nog tenminste tot mei 2020 opgevoerd. Volgend jaar volgt er ook een Engelse versie. In de herfst van 2020 gaat Soldier of Orange de musical in première in Londen. En dan het weer, wolkenvelden en zon. Het is 8 tot 11 graden. Morgen veel bewolking, ook wat zon en maximaal een graad of 11.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 dun dun dun dun dun dun dun dun dun party, dun dun dun party. Party, dun dun party, dun dun dun dun dun dun party. Turn down on nothing good in you do. What could I do? black Ferrari House in the hills in L.A.